Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De jeugdzorg vindt dat het kabinet niet genoeg doet om de crisis in de jeugdbescherming aan te pakken. Het kabinet heeft allemaal plannen op de lange termijn, terwijl er volgens de jeugdzorg nu iets moet gebeuren. Er zijn lange wachtlijsten en er is een groot personeelstekort in de jeugdzorg. Volgens jeugdzorg zijn kwetsbare gezinnen zo de dupe en kinderen die hulp nodig hebben zijn soms op zichzelf aangewezen. De voorzitter van de Tweede Kamer is niet van plan op te stappen. Vera Bergkamp Trump wil dat het onderzoek naar haar voorganger Ariep doorgaat... ondanks dat het halve management van de Tweede Kamer is opgestapt. De topambtenaren zijn het niet eens met de manier waarop dat onderzoek wordt gedaan. Voor Bergkamp is dat geen reden om de stekker eruit te trekken, zegt verslaggever Albert Bos. Omdat zij staat voor een eh, veilige werkomgeving in de Tweede Kamer... en het volgens haar nu bijna niet meer veilig is om mee te werken aan dat onderzoek Ariep. Een onderzoek waar zij overigens volledig nog steeds achter staat... maar wat eigenlijk als een soort boemerang in haar gezicht en dat van die topambtenaren ambtenaren terugkwam... zij werden ineens onderwerp van discussie. En daar trekken ze gewoon een grens. In Haarlem is vanavond een fietser van een openstaande brug op de weg gevallen. De fietser is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen viel de fietser van grote hoogte. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Je hoeft niet jong te zijn om superfit te zijn. Dat bewijst Ina van 75 uit Amsterdam. Ze is een van de sterkste vrouwen van haar leeftijd ter wereld. Ze staat vier keer per week in de gym om te trainen voor het WK powerliften. Yes, yes, chest up. Hutsa. 1, Let's go. Hop! In de categorie 75 plus wil ze zondag in Engeland haar eigen record verbreken. Ze wil dan 140 kilo liften. Ik beschouw het gewoon als een groot avontuur. Waarom zou je jong moeten zijn om ambitie te hebben? En dit is een supplement wat je bij elke training... Ja, eh, elke training, altijd. Kun je ook heel diep meegaan. Ja hoor, ik voel het al, ik voel het al. Ja, met dat eiwitdrankje moet het zondag helemaal goed komen.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

maloya konye kasɔrɔ ne ma bana in sa layilayilalayilayila la We're too good and we're too free, so we live like the bourgeoisie. Mm. Me and mommy doing drugs in a penthouse suite. I'm the one I love you, mommy. You and me to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat. Me me, me, me, me me, mommy, me, me and mommy, me, me. Uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat. Me and mommy doing drugs in a penthouse suite. We're too good and we're too free, so we live like the bourgeoisie. Mm. Me and mommy doing drugs in a penthouse suite. I'm the one I love you, mommy. You and me to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat, to the bourgeois beat, uh, to the bourgeois beat.